Mariel Hageman met het NOS Journaal. Maanden van speculatie heeft de grootste partij, Verenigd Rusland, Vladimir Poetin vandaag tot presidentskandidaat benoemd. De huidige president, met Vedev, zal Poetin zo goed als zeker opvolgen als premier. Poetin was al twee termijnen president, van 2000 tot 2008. In de Brabantse plaats Budel heeft de politie vanochtend een eind gemaakt aan een illegale houseparty. Zo'n 200 feestgangers dansten op een open plaats in het bos omdat de overlast beperkt was, mochten ze nog een paar uur blijven. Toen de feestgangers in Budel rond zessen geen aanstalten maakten om te vertrekken, is er een noodverordening afgekondigd. In Berlijn heeft de politie vannacht een man op hete daad betrapt die een auto in brand stak. Kort na zijn aanhouding werden vlakbij nog twee brandende voertuigen gevonden. De Duitse politie denkt dat de man van 25 ook die heeft aangestoken. Onderzocht wordt of de man bij nog meer autobranden is betrokken. Sinds januari zijn in Berlijn 550 auto's in vlammen opgegaan. In Jemen woeden sinds de terugkeer van president Saleh zware gevechten. Alleen al vandaag zouden daarbij zeker 40 mensen zijn gedood. Een van de plaatsen waar wordt gevochten is het centrale plein in de hoofdstad Sanaa, waar de opstandelingen al ruim een half jaar bivakeren. President Saleh keerde gisteren onverwacht in Jemen terug. Hij werd na een aanslag op zijn leven drie maanden in Saoedi-Arabië verpleegd. Een voetballer van Bayern München is gearresteerd op verdenking van brandstichting. De Braziliaanse verdediger Breno wordt ervan verdacht dat hij dinsdag zijn villa bij München in brand heeft gestoken. De 21-jarige Breno kwam in 2008 over van Sao Paulo. Hij speelde door blessures maar weinig. Breno zou psychische problemen hebben. Het weer. Er zijn flinke zonnige perioden afgewisseld met stapelwolken. Middagtemperatuur 18 graden in het noorden, 21 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig met in de ochtend plaatselijk wat mist. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A2 ten Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Everdingen en Nieuwegein 5 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Je kunt het beste omrijden via de A27 en de A12.